Carolijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson heeft versnelde goedkeuring aangevraagd in de Verenigde Staten voor het Janssen-vaccin. Dit vaccin wordt gemaakt door het dochterbedrijf van de farmaceut in Leiden. Het geeft 66% bescherming en er is maar één prik voor nodig. Nederland heeft 11 miljoen doses besteld. In Europa moet het ook nog goedgekeurd worden. Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene... die bekend staat om het aanhangen van complottheorieën... moet een belangrijk deel van haar taken afstaan. Het congreslid zei eerder dat de bosbranden in Californië waren aangestoken... door laserstralen met behulp van rijke joden die er geld aan wilden verdienen. Twee dodelijke schietpartijen op scholen waren volgens haar in scène gezet. Ook steunden ze oproepen om collega-congresleden te doden omdat de Republikeinen haar niet aan wilden pakken... besloten de Democraten een wetsvoorstel in te dienen... om haar uit de commissies voor begroting en onderwijs te verwijderen. 230 afgevaardigden, onder wie 11 Republikeinen, stemden daarmee in. Twee mannen die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD blijven langer vastzitten. In totaal zijn sinds eind januari vijf mannen aangehouden voor het stelen en verhandelen van persoonsgegevens van mensen die getest zijn op corona. Gisteren werd in Rotterdam de vijfde verdachte opgepakt. Zeven studenten uit Leuven in België die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening in 2018... zijn door de Universiteit Leuven alsnog geschorst. In eerste instantie kwamen ze er vanaf met een taakstraf en een schrijfopdracht. Bij het ritueel kwam een 20-jarige student om het leven. Hij moest onder meer liters visolie drinken en urenlang buiten in een ijskoude put zitten. Tegen de geschorste studenten loopt ook nog een strafzaak. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt en valt plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen en 5 graden in het zuiden. In de ochtend is het droog en 8 tot 11 graden.